Welkom. U luistert naar Vrijheid Radio. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. We zitten hier gezellig in Café Libertaria met op dit moment Rick, Joshi. en mijn naam is Johan uiteraard. En we hebben ook nog John McAfee. Maar die is eh, later in de uitzending, eh, komt hij er gezellig bij aanschuiven. Om te, ja, te vertellen hoe het op dit moment met hem gaat. Want oh, oh, oh, wat heeft die man een avonturen meegemaakt. We mogen, mogen hem een eh, half uurtje lenen, maar dat is eh, later in de uitzending. Eerst gaan we even naar de de bitcoins en de staatsschuldmeter. En we beginnen even met eh, de staatsschuldmeter. Die staat op 390,8 miljard in het rood. En ja, de olie. Dat we daar even... Nee, de olie, de WWF vonden het de vorige keer al bijna saai worden op de afgelopen maanden. Het stond steeds rond de 55 euro een beetje. En nou, zo af en toe naar de 50, 60. En nu zit hij net iets boven de 30. Dat eh, heeft iets te maken met de prijzenoorlog die gaande is. En daar eh, gaan we straks nog even verder over hebben. Ja, hamsterweken. Ja. Eh, laten we eens met goud beginnen. Leuk inkoopmomentje? nou ja, als je zeg maar weer wil speculeren op de dagkoers misschien. Maar als je dit vergelijkt, die koers zit nu rond 1580 en vorig jaar rond deze tijd op 1300. Dus het hangt een beetje vanaf hoeveel geduld je hebt als je daarop wilt uh, gaan gokken. En welk verhaaltje je wil geloven. Ja. als, dit, als dit door de eh, economische crisis veroorzaakt door corona gaat komen, dan kunnen we nog wel een heel stuk lager. Mhm. <laughs> ja. ja. Dus eh, ik zou nog even wachten, denk ik. Er komen een hoop draconische maatregelen aan, maar ja, dus maak je borst nat. Ja, de bitcoin die stond vorige week nog op 8,1000 eh, euro's. Eh, eurotjes. En de raad is eh, ja, hoe diep die nu gezonken is. Nou ja, dit wordt ergens een paar tientallen procenten eraf of zoiets. hij staat nu op 5,4000 Nou ah, ja, dat week. Bijna 3000 eraf. <laughs> Ah, ja. dat, dat, is nog eens even een mooi Want Ik denk dat dit in de geschiedenis van bitcoin twee keer eerder voor is gekomen, zo'n daling. Ja, was dat elke keer een goed eh, moment om in te kopen? In zijn algemeenheid wel, want dat is zo lang geleden dat we die prijzen ruimschoots voorbij zijn gestoten inmiddels. Ja, ja, ja. Ehm, het is nu wel spannend, omdat het tegelijk met de blokhalvering aan het gebeuren is. Maar hij zit wel, eh, hij is wel onder de trendlijn gedoken, hè? Ja, het is, het is op het moment too hot to handle. En heel veel analisten voorspellen dus ook nog lagere koersen, nog meer naar beneden. En, Naast de corona kan ik nog vertellen dat er dus ook eh, het uitbetalen van de plus token, ik weet niet of iemand dat kent, dat is een grote scam, miljarden zijn erin omgegaan. En die worden op dit moment verkocht op de beurs en ook dat zorgt voor een lagere prijs. Ja, dan hebben we nog... Uh het, het toch gaan hebben over wat de mogelijke oorzaken zijn. Uh, allerlei maatregelen van centrale banken uit het verleden, die nu ook zijn uitwerking vinden. Ja, ik weet niet of dat allemaal de reden is dat al die eh, bots en AI's in één keer met elkaar besloten maar om een flinke duik naar beneden eh, te nemen. Eh, omdat stoplossen in één keer, uh, <laughs> doordat hij daar doorheen zakte. Dat kan er natuurlijk ook mee te maken hebben, maar goed, het, blijft, blijft gissen wat de werkelijke reden is. Misschien is het een mix van alles. ja, dan hebben we de Mariana-index nog. Ja, die nog steeds glijbaan naar beneden. Eh, even kijken hoor, hij staat nu op 54,39. Ja, dat is nog een stuk lager dan eh, vorige week. Mm. Ja, dat hebben we alles zo'n beetje gehad. Hè? Dan gaan we naar de berichten. Yep. Ja. En dan beginnen we met eh, wat bitcoin gerelateerd nieuws. Even wat goed nieuws. Het heeft helaas geen uitwerking gehad op de prijs. Maar in Frankrijk en India daar zijn, is bitcoin officieel gelegaliseerd als betaalmiddel. Maar wat is daar nou goed nieuws aan, joh? dat wilde ik net ja, precies. Het is maar hoe je het bekijkt. Het is hoe je het bekijkt, hè. <laughs> Nou ja, dit betekent ook dat ze dan, eh, eh, als het dan toch gelegaliseerd is, dat er dan heel makkelijk belasting over te hebben is. Want dan moet je natuurlijk allemaal formuliertjes gaan invullen. Dat is goed nieuws voor de machthebbers, ja. Ja, hoor. Ja, en dat jij dus nu vanaf nu eh, aansprakelijk kan worden gesteld als jij transacties doet met bitcoin die uiteindelijk met een crimineel blijkt te zijn geweest die dat geld uit een diefstal heeft eh, ontvangen. En hmm. dat, dat kun je nu allemaal rechtszaken over gaan beginnen. Ja. Nou ja, weet je, in Australië is dat natuurlijk al een tijdje, dat, daar is het wat populairder, begreep ik ook, hè. Om daarmee te betalen. En eh, daar hebben we nu 350.000 bitcoin-bezitters een herinnering voor, eh, voor het betalen van de belasting gekregen. Dus zo normaal is dat daar al. <laughs> ja. ja. En ik zie dat in Nederland ook gewoon gebeuren, want iedere beurs waar jij met, met je bankpas, en dat zijn dus niet de beurzen zoals een Bitstamp of een, uh, uh, uh, nou noem ze allemaal maar op, dat, dan heb ik het over de Bitonics en de Bitcoin Meesters en de Lightbits. Als jij daar met je bankpas eh, gaat kopen, ja, dan mag je je hele identiteitprijs gaan geven. Mhm. En zij weten dus exact op welke eurokoers jij hebt gekocht. Want dat komt gewoon op je bankafschrift te staan. 1 bitcoin A, 6000 euro per bitcoin. Afschrift 6000 euro. De Belastingdienst weet precies op welk bedrag je bent ingestapt. Mhm. Ja, dus eh, goed. Ja, we kunnen nog altijd naar meneer toe. Eh, even kijken, we hebben nog een, eh, nog een paar berichtjes. Even kijken. over Duitse pinautomaten? Of Duitse pin... ja, daar, Duitse nou bitcoin pinautomaten. Ja, dat, hebben we natuurlijk net, eh, ik geloof vorige uitzending of die daarvoor gehad, eh, over dat in Duitsland de bitcoin nu ook als financieel middel eh, te boek staat. Hè? werd zo vastgelegd. ja, en daar waren al bitcoin pinautomaten. Maar die mogen nu dus niet meer, want daar heb je tegenwoordig een vergunning voor nodig. Dus dat is dan ook het nadeel gelijk van legaliseren als financieel middel. Ja, ja. dan had ik er nog even een heel kort, klein berichtje. Um, het is een beetje een technisch verhaal. We hadden het eerder gehad over de, de, de, Bitcoin, eh, sorry, de Bitcoin Cash tax. Dat zou eh, ja, een soort. Het, is eigenlijk, je mag het eigenlijk geen belasting noemen, dus we moeten even zo doen, tussen aanhalingstekens. Maar dat is eh, ja, een soort fee die dan extra betaald, geheven wordt en die dan gaat dan naar een development team toe. ja, en niet iedereen was er mee eens. Uh, en eh, Bitcoin.com, het bedrijf van die, hun naam die stond dan ook op de lijst van mensen die het zouden ondersteunen. Maar ja, hun zeiden zelf helemaal van niks te weten. Ze hadden daar nooit toestemming voor gegeven. Dus dat eh, was een, klein misverstand. Maar ja, uit uh, die hoek komt dus een, nu een soort manier om deze belasting ontwijken. Maar dan moet je als miner of noodhouder moet je wel een programma downloaden. En dat moet je dan even installeren op je, het programma waar jij als miner of als uh, noodhouder eh, dat eh, ding draait. Die software draait voor het Bitcoin Cash netwerk. En dan kun je die, die extra fee voor dat development team kun je dan ontwijken. Dat hoef je dan niet te betalen. Ja, precies. Maar het, kijk even naar de link op de vrijheidradio.com site. Nou, ik vind het wel bijzonder benieuwd hoe dat dit nou doorloopt. Want nu gaan dus de ontwikkelaars van Bitcoin Cash een, een, een verandering in de broncode doorvoeren. En wordt er dus een percentage afgeroomd naar diezelfde ontwikkelaars. Nou ja, ik heb dus eh, een half jaar geleden, drie kwart jaar geleden, heb ik weer een heel uh, haatartikel geschreven, om het maar zo uit te drukken, over uh, de guldencoin die doen precies hetzelfde. En iedereen die daarin zit, die heeft het maar gewoon te volgen. Ja, je bent gewoon zwaar genaaid, want het is helemaal geen democratische beslissing. Die gasten zeggen gewoon, als wij door willen gaan met ons werk, dan moeten jullie ons zoveel betalen. En als jullie het niet betalen uit donaties, dan gaan we gewoon de broncode herschrijven. En dan zit je ineens met een heel andere cryptomunt als daarvoor. Dus... Ja, maar niet iedereen wil het doen en dat doen we dan een hardfork. <laughs> ja, precies. Dus dan krijg je het probleem dat mensen zich weer verder gaan afsplitsen. Want ja, er zijn weer dan wel... geen probleem. Dat is, gewoon, dat, is dat, is juist, dat is juist democratie. Ik bedoel, eh, al die hardforks, ja. Eh, mensen zijn niet eens eh, en die, gaan hun eigen koers. Ja. Want jij kan al die code die zij schrijven, kun jij dan toch gewoon weer kopiëren in je eigen munt waar je geen belang hebt? Ja, je moet het wel, als miner moet je dan wel die software installeren. En niet iedere miner doet dat. Dus, ik denk wel dat dit nog voor wat eh, eh, eh, wrijving gaat zorgen in het BCH-kamp. Ja, natuurlijk. Dan krijgen weer een afsplitsing. Dus, nou, het laatste ja. wordt dus er nog niet over gezegd. Nee, nee. Nou goed, dan gaan we even naar de, de Saoedische prijzenoorlog. Ja, we hadden het net even over die dalende, dalende olieprijs. Hè. Dus nu dus meer dan 20 euro onder het gemiddelde van het afgelopen jaar. en dat komt dus doordat de Saoedi's hadden gedreigd om de olieproductie op te voeren. Nou, mhm. vervolgens ontstaat er heel gesteggel over de, die OPEC-landen die wilden onderling afspraken maken om nu juist eh, de olieproductie te beperken. Om zo die prijsdalingen te stoppen, weet je. Nou, dan gaat het natuurlijk als het aanbod om, nou, omlaag gaat, wordt het schaarser, wordt het duurder. Eh, en de, die lage olieprijs, die, eh, dat zij die afspraken willen maken, dat heeft dan wel weer te maken met het coronavirus. Maar dat is een beetje een vage gedachte die daarachter schuil gaat. Ik volg niet helemaal waarom dat is. Maar in ieder geval wilde, wilde Rusland daar niet aan meedoen. Die is geen lid van de, eh, van de OPEC, maar wel bondgenoot. En dus komt er van die productiebeperking helemaal niks terecht. Ja, ja. Nou, de Saoedi's die zijn gewoon prijsoorlog begonnen daar omheen. Dus dat eh, zal nog wel eventjes eh, blijven rommelen wat betreft die olieprijs. Ja. Ja. je Josje of jij daar nog iets over wilde zeggen? Nee, qua olie niet hoor. Laat maar lekker zitten. Oké. <laughs> nee, we hebben een berichtje over Wiebes en Asher. Ja, wat gaan die allemaal doen? Nou, ja, we hebben het natuurlijk eerder gehad over die toeslagenaffaire. Ja. Er zijn eh, ook mensen heel boos over geworden. Heel veel mensen zwaar ondergeleden in Nederland. Eh, en toen was eigenlijk wel een beetje bekend dat, eh, dat de top van, van die hele toeslagenafdeling van de Belastingdienst, die wist al dat er problemen waren. En die heeft dat intern hebben ze daar heel vaak voor gewaarschuwd. En ook gezegd dat gezinnen dan in financiële problemen zouden raken. En de minister heeft dat gewoon genegeerd. Eh, en eh, dat, was, is al een tijd terug, hè? want Asje zat toen ook nog eh, in het bestuur. En die zit inmiddels natuurlijk gewoon in de Tweede Kamer. Dus dat was in 2014. Hmm. Ja, Follow the Money heeft dat onderzocht. En ik ben heel nou benieuwd wat daarvan komt. Dus ik, misschien gaan de koppenrollen of zo zullen ongetwijfeld Kamervragen overkomen. Ja, dan worden ze eruit gekikt en eindigen zijn in een of andere commissie of zo. Ja, precies. Nou, dit is, dit is een bericht van net, net vier dagen geleden. Dus we gaan zien wat daarvan komt. Ik, de, eh, dat zal nog niet genoeg tijd geweest zijn om daar eh, het vragenuurtje in de Tweede Kamer aan voorbij te laten gaan. Eh, maar over vragenuurtje en een raad. Uh, we hebben deze week ook nog Stephanie Vulders. Hè? Die is aan, de, aan de tand gevoeld vanwege uh, ja, in jongen, onze uitzending. Ja, voor, ze was natuurlijk, had ze bepaalde uitspraken gedaan in onze uitzending. Nou, wij als libertariërs kijken daar niet van op, van, van woorden als corruptie en dat soort dingen wij vinden, ja, over het algemeen was ik het eigenlijk gewoon volstrekt met er eens. Dat ik ook dacht, hey, eh, politici die misbruiken altijd hun macht. Want ze gaan andere mensen vertellen wat ze moeten doen. Maar dat eh, die mensen die in die raad zitten, die geloven natuurlijk zelf dat ze helemaal fantastisch bezig zijn. Uh, en die, ja, dat ze daar echt een, een authentiek geloofwaardig verhaal neerzetten als zij voor bepaalde standpunten opkomen. Dus die waren er totaal niet van gediend. En uh, Stefanie heeft een motie van afkeuring aan de broek gekregen. Mm-hmm. Ja, dus dat heeft allemaal even moeten doorstaan. En eh, ze heeft wel gezegd dat ze niemand wilde beledigen, maar dat uh, interesseerde ze allemaal niet zoveel. Nou ja, heel jammer dat het zo loopt, hè, maar... Ja. ik, ik, denk toch dat je op een gegeven moment die botsing gaat, krijgt, eh, gaat krijgen van normen en waarden van, laten we maar even zeggen, de babyboomers en de millennials, die gewoon op een heel andere manier gewend zijn om nieuws te ontvangen en om nieuws te verspreiden. Mm. Weet je wel, als wij, eh, als ik een stream start met Twitch, dan gebruik ik hoofdletters en uitroeptekens en weet ik wat allemaal om aandacht te krijgen. Die oude mensen die zijn toch wat bedeesder en weet je wel, nee, eh, rustig, want dan breekt het lijntje niet en vooral eh, lekker polderen met elkaar. En, en ja, wij hebben toch een iets directere manier van communiceren. Ah, je moet me niet vergeten, veel van die babyboomers die waren eind jaren 60 waren ze ook gewoon 18. Mm. Dan stonden ze ook bij eh, de verbranding van het lievertje en de bezetting van het maagdenhuis. En, ja. Eh, ja, ja bedoel, en toen is de eh, <laughs> belofte gedaan van het pensioen. En toen zeiden ze allemaal van, oh nou vooruit, als wij een pensioen krijgen, dan gaan we wel gewoon aan het werk. En toen zijn ze allemaal aan het werk. Goed. als ik morgen toezegging krijg om op Lieberland te gaan staan, dan zal het maar ook verder een rotzorg wezen. Dan ga ik daar <laughs> lekker heen. En dan stop ik ook met mijn rebelse gedrag. Maar ja, goed. De kans dat ik ooit op Liberland sta. Ik, ik zie mezelf eerder. Uh, nou, ik weet niet. Nou. het <laughs> is in ieder geval leuk om te worden, toch? Ja. ja. ik heb er toen wel een discussie over gehad toen, ik een jaar of 18 was. En eh, ik was ook rebels. En wie, welke puber niet? En toen zei ik tegen mijn, eigen oude lui en, en, en, leeftijdsgenoten bij mij op school dan, hè, die, die, die grijze muizen die daar les gaven, van uh, jullie waren vroeger hippies en kijk nu mhm. naar jezelf. Zijn zo burgerlijk als ik weet niet wat. Ja. Nou, dat is ook zo. Die mensen Die zijn allemaal tandarts of dokter geworden of zo. Ja, ja. Maar ik denk dus dat dat ook een beetje gewoon, eh, eh, hoe zeg je dat dan, generation gap, een beetje eh, meespeelt in dit hele gebeuren. Ik weet natuurlijk niet hoe, wat de gemiddelde leeftijd is, maar ik heb gewoon het idee dat er dan veel van die oude muizen zeggen van ja, maar zo zitten we hier niet in de raad, zo is het hier nooit gegaan. Dat mag niet gezegd worden. En dan hebben die zoveel gewicht dat iedereen eigenlijk automatisch voor die mensen moet kiezen je wil de boel niet eh, ontploffen, weet je wel. Ja, ik, ik heb dus die opnames ook geluisterd, hè. Dat, dat is best wel uh, zwoeg om daar doorheen te komen. Mensen zijn al lang ik, <laughs> ik, heb het na tien seconden Ja. <laughs> ik, ik hoorde die mensen praten en ik denk, verdomme jongen, jij, jij, praat echt vanuit een gevoel van een moral high ground. Weet je, zo van hoor mij nou eens praten. Ik heb natuurlijk bij voorbaat al gelijk. En wat jij ook zegt, je zit sowieso het verkeerde eind. Het enige wat ik accepteer is als jij excuses maakt. En dat deed Stefanie dus niet. Dus die hele, <laughs> hele raad is pissig gebleven. En dus hebben ze een motie van afkeuring uh, er doorheen gestemd. ja. Zijn goed, ik, zit zelf een beetje... Eh? Wat zei je? Zijn nu geëxcommuniceerd? Nee, dat, dat kan niet. Nee, motie van afkeuring heeft ze gehad. Ze zit nog steeds in de raad, gewoon eh, met uh, Ja, maar dus- bedoel, is dat een soort equivalent van, van het Rooms-Katholieke excommuniceren? Nou, weet ik niet. Ja, maar zij, dat, dat zou zeggen dat ze uit de, eh, eh, hoe zeg je dat, uit de gemeenschap is geplaatst. ja, ze is nog steeds gewoon daar en ze mag ook gewoon, eh, gewoon dingen inbrengen. Ze mag ook gewoon discussies voeren. ik denk alleen dat ze politieke samenwerking er niet meer zo in zit. Nou, behalve in Liberland, Stephanie, als je luistert, ik ga John McAfee vragen als running mate voor de vicepresident van Liberland. Maar als hij nou afzegt, dan wil ik jou heel graag erbij. En sowieso, ah, eh, je bent van harte welkom om eh, je te registreren op liberland.info en adviseur te worden van de club. Dus eh, wat mij betreft is er niks aan de hand. Ja. Goed, nou, dan gaan we naar het volgende bericht toe. Even kijken, rechtspraak loopt vast. meer dan 20.000 strafzaken uitgesteld. Ja. maar Johan, 200 duizend, er zou nog even een factor 10 eroverheen. Nee, dat is het, dat 200.000 is het aantal dat het Openbaar Ministerie dus wel heeft afgehandeld. Dus dan eh, 10% komen ze gewoon niet toe, omdat ze capaciteitsproblemen hebben. Mhm. Ja, als ja. jammer dat ze dus die 200.000 wel behandelen. Hè? Ja, maar, maar wel eh, ook weer in 10% van die gevallen die dus niet behandeld worden, gaat het echt om zwaardere delicten. Dus 2200 gevallen. En daar eist het OM minimale jaarcel. Dus het is ook niet dat, eh, eh, dat je denkt van nou, er zijn allemaal uh, slachtofferloze misdaden die nu niet bestraft worden. Het gaat ook wel om, om echte nare dingen, weet je, waarbij mensen wel geweld wordt aangedaan. Ja, ja. Maar ja, ik zou ook denken, wie, wie wil er nou voor het OM werken? Hè? Ja. Ja, ja dat, niet vergeten, hoeveel, van die zaken gaan over de slachtofferloze misdrijven? Ja, precies. Waar dan allemaal energie in gestoken wordt. Ja. En hoeveel energie van, van, de, van de hele rechtelijke macht wordt er niet gestoken in zo'n proces als dat van Wilders? Ja, ja, maar ja, de, de, gewoon één, één tip, hou op met, eh, met procederen tegen, tegen drugs. Dan heb je al een hele hoop capaciteit over. En tegen Wilders, dan hou je ook nog capaciteit over. Ja, ook dat. Ja, maar dat Wilders, dat vond ik wel echt, daar hebben we het natuurlijk eerder ook over gehad, dat vond ik ook wel echt een politiek proces. Hij, hij wordt natuurlijk beperkt in de tijd die hij overhoudt door al dit rechtszaakgedoe. Ja, Hij kan niet meer normaal politiek bedrijven. Maar dat is toch, ik ben helemaal niet eh, in Nederland, hè, maar dat is toch inmiddels ook wel redelijk eh, geaccepteerd dat het een politiek proces is. Dat probeert hij toch ook de hele tijd aan te tonen. Ja, ja, maar die rechters denken daar anders over. maar er zijn toch nu stukken dat het in de ministerraad is besproken. Ja, dat klopt. Ja, en dan nog houden die rechters voor dat het allemaal niet zo is. Ja, dus de, dat is de ene hand was de andere. Hè? Die, die, in Nederland heb je niet echt meer een trios politica, lijkt het. Nee, onbegrijpelijk. ja. Ja, ik dacht dat dat nu dan toch wel onderhand eh, een keer. Maar goed, oké. Maar Johan, nu zeg je dat. Zo gaat dat nu één keer. Als je nog gewoon jong en energiek bent, dan ben je daar dus niet mee akkoord dat het nog zo gaat. En dan wil je dan. op de barricades. Precies, <laughs> dat bedoel ik. Ja, ik heb dat in het verleden vaak gedaan. Hè, dat ik dan ging protesteren. En dan kwam een staatssecretaris het podium op en die zei: We nemen het mee in de vergadering. dacht je, ja, toen de Tokio, daar hoor je nooit meer wat van. Ja, precies. <laughs> En ze, gaan het, ze hopen dan gewoon dat het maar overwaait. En tot op heden gaat dat ook elke keer zo. Want het gaat zo goed met de economie en met Nederland, dat uiteindelijk iedereen wel weer een keer tevreden is. Ja. Zou dat goed ging met de economie? Ja, dan komt er in één keer een coronavirusje voorbij. En uh, ja. <laughs> ja. daar komen we zo meteen eh, aan toe. Er komt een reactie op het coronavirusje voorbij. Ja, dat is het, ja. Eh, oh, daar zullen we John nog even over vragen. ja, benieuwd wat hij erover gaat zeggen. Antivirus-expert. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Ehm, minister onthoudt Kamer cruciale informatie over de zaak Julio Posch ja, Julio dat... het verhaal dat ken je wel. Hè? Dat die, eh, die dan die vluchten deed met, eh, eh, met die Argentijnen die verdwenen waren. Of was het, ja. Hij zou piloot zijn op een Ja, hij was piloot, ja. ja. maar die, die informatie was dus wel bekend bij het ministerie daarover. Waardoor het hele, die hele zaak dan anders was gelopen. Oh, en ik eh. dacht dat hij juist het niet had gedaan. Dat eh, heb ik het nou helemaal verkeerd. Hij is vrijgesproken uiteindelijk. Ja, ja, klopt. Oh wel, maar goed, dat hele verhaal dat was dus al heel lang bekend. En die, dat, eh, dat hebben ze gewoon achtergehouden, die informatie. De, kennelijk hadden ze daar belang bij om hem te laten veroordelen of zo. Mm -hmm. En daarom is dat dan allemaal blijven liggen. En dat is nu dus bekend geworden dat het er toch allemaal, allemaal bekend was. Mhm. Dus het is ook weer politieke bemoeienis, ook weer een politiek proces. Het is een heel typisch eh, verhaal. Ja ik, heb, ik heb dat artikeltje gelezen waarin dan wordt beschreven hoe eigenlijk allerlei politiek, politieke spelers met elkaar een ontmoeting hebben over het lot van die man. Zonder dat er ook maar iets van een strafrecht eh, specialist bij zit. Het is gewoon allemaal eh, elkaar het gunnen eh, weet je wel, eh, waar kwam het? Argentinië, denk ik dan, hè? Het ding was natuurlijk Nederland, die zei van, hey, eh, we kunnen hem niet uitleveren, want we hebben geen uitleveringsverdrag met jullie. maar dat kon wel als die vanuit Spanje werd uitgeleverd. Dus heeft Nederland er de een voor gezorgd dat hij dan daar terecht kwam, zodat hij wel uitgeleverd kon worden. Echt vlak dus voor zijn pensioen ook, hè? Ja, dat wel een beetje een vuil spelletje gespeeld daar zo. laatste vlucht, toen was ze met pensioen, dan konden ze hem even oppakken. Ja, ja is echt... Ja, maar wat, ik vraag me af, wat wilden ze dan godsnaam daarmee bereiken dan? Nou, ik denk dat je dan eh, naar de binnenlandse politiek van Argentinië moet kijken. Wat hebben die te winnen als deze man daar terecht wordt gesteld? Ook als die wordt vrijgesproken, hebben ze wel gewonnen dat ze dus kennelijk zo kunnen uitonderhandelen dat die persoon waar iedereen nog niet helemaal zeker van is of die nou wel of niet eh, schuldig is. Want in Argentinië zijn ze daar gewoon nog niet zo ver in dat ze daar willen accepteren dat hij misschien onschuldig zou zijn. Nou, dan moet die man voor de rechter komen. Nou, de ding is natuurlijk, er spelen een hele hoop emoties in dat soort zaken. En dat is in Nederland ook heel vaak, Verenigde Staten ja. trouwens ook. De mensen die willen, een, eh, willen iemand veroordeeld hebben. En uiteindelijk maakt het dan niet meer zo gek vanuit wie dat is. Zolang het maar een beetje geloofwaardig overkomt en mensen hun emotie daarin kwijt kunnen. Ja, dat is heel triest. Dat is, heeft helemaal niks meer te maken met eh, onbevooroordeelde rechtspraak. Kunnen ze niet gewoon beter een minister oppakken die er toen voor verantwoordelijk was? Ja, dat was Ernst in, maar eh, ja, dat is, dat is in Nederland... Nee, nee, ik bedoel in, in Argentinië. Oh, op die fiets, ja. Ja, <laughs> En eh, ja zou ik niet weten of, of dat allemaal gaat lukken. Misschien is die, eh, is die persoon ook al lang weer uit beeld verdwenen. vaart voor Maxima. ja, ja, ja. Uh, <laughs> <laughs> mogen, ja, valt dat onder uh, belediging? Nee, dat was landbouwminister, hè, geloof ik. ja. Um, even kijken hoor. Eh, ja, de patiënten. Oh ja, over die eh, zwijgcontracten. Ja, dit vind ik zo typisch. Er zijn dus Heb je er ook eentje moeten ondertekenen ooit? Nee. Oké. Gelukkig niet. Jij wel? Nou, ik, ben, ik heb nu in het ziekenhuis gewerkt. Ah, die ik. Ik werk ook in het ziekenhuis gewerkt. Maar dit gaat niet over, eh, over mensen die er werken. Eh, dit gaat over patiënten. Oh, dus natuurlijk. dus er is zeg maar eh, bijvoorbeeld tijdens een operatie of tijdens een behandeling is er, zijn er fouten gemaakt. Mhm. en dan, <laughs> dan willen die zorgverleners die patiënt of nabestaanden dwingen hun mond te houden over fouten in de zorg. Mhm. En dat is natuurlijk heel, heel typisch. Weet je. Dat, ja, dat moet gewoon naar buiten kunnen komen. Dus wat betreft... als, je, als je verkeerde benen is geamputeerd of zo. Ja, of dat ze nog een, eh, weet je, een, stuk operatiedoek ergens in je ingewanden zit of zo, weet ik het. Of ze eh, zijn de schaaf vergeten, weet <laughs> of ik wat. Of, ja, of, of er is zo verkeerd geopereerd dat er onherstelbare schade is aangericht. Dat soort dingen, het gebeurt eh, natuurlijk. Krijg je dan nog wel een, schadevergoeding of zo? weet ik niet. Dat, we zetten je verkeerde benen weer op. Misschien wordt het, ja, er is, is ook zwijggeld betaald. Ja. ja, dat klopt wel. Maar dat vind ik nou het mooie. Ik heb vaker wel kritiek op de overheid, maar dit is dan toch mooi dat dat niet meer mag. Ja. Ja, je kunt natuurlijk wel gewoon voor betalen of zo, maar het, transparantie is wat mij betreft wel even iets belangrijker. Maar je bent toch niet verplicht een zwijgcontract te tekenen? Nee, dat is natuurlijk zo, maar er wordt wel een soort van zachte dwang uitgeoefend, ga ik vanuit. Ja, ja maar aan de andere kant denk ik ook van, kijk, eh, zeggen van, eh, ja, ja goed, kijk, laat ik het even anders zeggen. Ik bedoel, eh, als jij dan je verkeerd benen is geamputeerd en je bent daar natuurlijk boos over, dan zeg ik, hij schaamvergoeding, nou, dan zeggen van nou ja, hier, krijg je 10.000 euro. Maar dan moet je wel je mond houden. Ja, dan kan je zeggen van nou mooi, pak die 10.000 euro. Want het andere, weet je wel, het andere scenario is dat je dan allemaal rechtszaken moet voeren. Dat kan a jaren duren. Ja, ja, ja. En dan ben je niet eens zeker of je überhaupt, eh, ja, laat staan 10.000 euro vangt. Dus het zou ook nog kunnen zijn dat. Eh, kijk, normaal zou je dit, bij een rechtszaak kan je dat ook doen. Hè? Dat noem je in de minder schikken. Dan, eh, dan maak je geldbedrag over en dan is het daarmee klaar. Weer onderling tot die overeenkomst gekomen. En nu doet een private partij het. En dan is het niet oké. Okay. Weet je, die gedachte. Ja, kijk, hun zeggen hier heb je 10.000 euro, maar daar praten we er niet meer over. Dus ja, als je dan wel over gaat praten, kunnen ze zeggen, nou dan willen we die 10.000 euro weer terug hebben. Maar ja, ja. Dus, kijk, het, het, punt is dat die andere weg, eh, die wordt al zo onmogelijk gemaakt. We hadden het net al over dat, ja, als er een moord gepleegd is, dan moet je maar hopen dat dat ooit een keer voor de rechter komt. Ehm, ja, het <laughs> is zo'n lange, moeizame weg, dat hele juridisch proces. Ja, wat, wat, ik wel denk, is dat eh, dit soort eh, schadevergoedingen, wat je net had over als je er niet over zwijgt, dan, dan moet je dat geld weer terugbetalen. Dat is heel gebruikelijk in vaststellingsovereenkomsten. Als je bij een, oude werkgever weggehaald. Die zeggen, hé, hey, je hebt geheimhoudingsplicht. En als je niet aan houdt, dan moet je betalen. Dus het is niet, een, eh, niet een heel raar contract of zo. Maar wat ik wel denk, ze wil natuurlijk inzicht hebben in de kwaliteit van de zorg. Ja. En normaal gesproken zou je dat zeggen, dat doe je via beoordelingssite. Die bestaat ook, hè? Dat is, uh, ja, Zorgkaart Nederland heet dat, ja. Maar ja, goed, als dit soort eh, beoordelingen er dan niet op op die manier, ja, dat is een beetje hetzelfde als, eh, als klantreviews eh, gewoon afkopen of zo. Of andere mensen erop laten zitten die in je voordeel spreken. Ja, dan krijg je als klant nooit een goed beeld. Ja. Maar kijk, nu, moeten mensen zeg maar, ja, om dan nog een beetje schadevergoeding te krijgen, moeten ze eerst gewoon ja, zo'n rechtszaak aangaan wat onwijs veel geld kost. Mm En dit duurt jaren, omdat het, ja, daar hadden we net al over gehad. Ja. Dus ja. Die rechtsstaat brokkelt een beetje af voor je ogen, hè? Ja. Het wordt even afwachten tot mensen maar gewoon het recht in eigen hand gaan nemen. Dan ga je ze, partijen in ziekenhuis... Eh, ja, doen ze, ja, nou ja, er zijn natuurlijk al zat ambulancebroeders in elkaar geslagen. Ja, ja, ja. Ze dachten, hé, hey, jij gaat die figuur niet helpen. Ja, straks ligt zijn verkeerde been eraf. Ja. <laughs> <laughs> <laughs> Ligt er nog een schaar in? Nee, protest tegen kwaliteit in de zorg. Hè? Ja. ja. Nee, maar, eh, ja meneer, waarom deed u het? En dan zeg je, ja, dat mag ik niet zeggen, daar heb ik een contract over afgesloten. <laughs> Inderdaad. <laughs> Ehm, ja, nog een eh, berichtje over de bijles op de scholen, want ja, dat moet allemaal niet kunnen, het is allemaal niet eerlijk. Het, uh, eh, zo worden rijk kinderen, of tenminste kinderen van rijke ouders worden bevoordeeld. Eh, en eh, ja, kinderen met arme ouders, die kunnen geen bijles. Ja, eh, het verbaast natuurlijk niet dat dit van de, van de, SP komt, hè, van Peter Quint. We ik vind het altijd hele heldere spreekwoord. Ze hebben altijd hun, uh, ze hebben altijd hun achtergrond heel goed op een rijtje. Alleen de oplossingen die zijn vaak zo bedroevend. Mhm. En dat is hier ook weer die... die er zijn alleen mensen die krijgen particuliere bijlessen. Nou ja, als je daarvoor wil betalen, het is gewoon een dienst. Eh, en dat volgens mij sluit het totaal niet uit dat die school zelf ook bijles kan geven. Mhm. Maar nu willen ze dan toch die particuliere bijlessen, eh, die, eh, die, instituten, die willen ze ont, ontmoedigen. Ja, en dan willen ze zelf gratis bijles gaan geven. Dus dit is eigenlijk gewoon soort van het nationaliseren van de bijles. Ja. Hoeveel, hoeveel, verder wil je nog gaan? Eh, ik heb het eh, laatst ons uitgerekend. We zitten zo op 66% belastingdruk eh, totaal. Geld dat door de handen van de overheid gaat. En nu <laughs> dan ook nog de vrijheid inperken om, om bijles te ontvangen van, van iemand die daar misschien gewoon geld mee wil verdienen. Omdat hij daar bijvoorbeeld goed in is. Ja, en dan vooral de laatste zin. Ehm, dat helpt niet alleen om de, kinderen, om de kansen voor alle kinderen gelijk te houden maar remt ook de druk op ouders en kinderen om te presteren. Ja, want je zou toch eens een keer wat willen presteren in je leven. Dat moeten we vooral niet hebben. Je moet vooral eh. geleerd worden hoe dat je zo lomp mogelijk niks wil doen de hele dag. Mhm. Ik vraag me ook af hoe de kwaliteit van die bijles is als dat, eh, als dat allemaal gratis eh, gegeven wordt. Nou, als, je, als je weet dat er in, het, in het onderwijs, ik weet niet hoeveel docenten tekort komen, dan is het de mhm. vraag waar ze überhaupt die mensen vandaan gaan halen om dat te gaan doen. Ook een hele goede opmerking. Ja, en, en als, ze dat al, eh, als ze dat al gaan doen, dan zijn het waarschijnlijk docenten die overdag ook al les geven. En die zijn dan s'avonds helemaal gaar omdat ze ook nog dat groepje bijles moeten geven. Dus de kwaliteit is dan waarschijnlijk ook ver te zoeken. En dan mag je dus niet, als je meer geld hebt, ervoor zorgen dat je kind dan wel dat, eh, eh, die bijles kan volgen bij een particuliere partij. Stel dat je gewoon niet heel rijk bent, maar je hebt het geld er wel voor over omdat je heel graag wil dat je kind slaagt. Dat kan dan dus niet meer straks. Nee. Maar hoe groot is de kans dat dit er doorheen komt? Eh, nou, nou, aanzienlijk. Dus, eh, dus- eh, best, aanzienlijk hoor. De, houding van Nederland ten opzichte van onderwijs is zo absurd dat dit helemaal in lijn valt met wat er daar gebeurt op, het gebied van onderwijs. En oké, ja, ze zeggen dat het onderwijs in Nederland heel goed is. Ja, ik ben het zelf niet zo mee. Vergeleken met wat? ja, precies. Ja, even kijken. EU. E Zet een fonds van 25 miljard, dames en heren, jongens en meisjes, euro op voor, eh, het, eh, voor de economische gevolgen van het coronavirus. Corona... op het moment dat uh, zijn, zijn intrede doet. Ja, ja, ja nucleair virus. <laughs> ik weet even niet meer welk merk ik heb, maar eh, het is wel lekker. Ik had ja. binnen, ja. Maar dit is, dit is zo'n maatregel, die krijgen ze de, van zijn levensdagen niet door als, de, als er niet zo'n soort van eh, crisisgevoel heerst bij de bevolking. Hè? Waar, de, waar de hel haal je normaal 25 miljard vandaan? Hoe kun je dat verantwoorden dat je daar een fonds voor opzet om, om de economie te ondersteunen? En moet je niet vergeten, wat Lagarde, dat hebben we nou nog niet erin gegooid, maar Lagarde die, van, die, die wilde nou ook nog dat de, de overheden van de, de alle EU-landen geen belastingmaatregelen gingen nemen. Dus eh, je moet even rustig aandoen met de belastingen, zei ze. Want uh, de, vanwege de economische gevolgen. Dus ja, dan moet blijkelijk niet uit, uh, ehm, uit belasting komen dat geld. Eh, nee, het is een investeringsfonds. Hè? Ja. dus dat moet vrijwillig door bedrijven betaald worden? Nee, nee, nee. Hoe dan? De, de regels voor staatshulp zijn ook versoepeld. Hè? Dus via videoconferentie meegedeeld. En er wordt eh, per direct 7,5 miljard euro eh, van het totaalbedrag beschikbaar gesteld. En dat geld dat ze al gestolen Ja, ja dit, nou, dat wordt dan gebruikt worden voor gezondheidszorg, kleine bedrijven en de arbeidsmarkt. Oké. Maar heel die, heel die crisis is natuurlijk veroorzaakt eh, door de reactie, reactie op, op dit virus. Niet zozeer door dat virus zelf. nee, dat, dat virus stelt niks voor. Eh, nee, en voordat mensen nu gaan zeggen, ja, maar ze hebben de media toch gezegd zo, zo, zo, Ga, nu, ga je nu gewoon eens verdiepen in het aantal doden dat er geval is en hoe snel het zich verspreidt en het aantal mensen dat er ziek is. En vergelijk dat eens met de gewone doorsnee griep. Ja, ja. ja. Nou ja, het is in ieder geval eh, weer een, een, baantje erbij hè, voor, een, eh, voor een oud politici of zo die weer een fonds, uh, ze hebben weer een fondsbeheerder. Eh, ja, ja. Ja, nou ze kunnen weer voor Messias spelen natuurlijk. Hè? Dit zijn gouden, de gouden dagen voor overheden. Die, oh. die zijn ze op hun best natuurlijk als zij het volk redden. Ja, die, die, die, de politici liggen nu allemaal met een stijve pik ja, en dan, ja, <laughs> te, dromen van eh, alle draconische maatregelen die ze kunnen, uitrollen. je kan in één keer een heel land eh, lam leggen, weet je wel. Zoals ja, ja, Nou ja, we hebben allebei eh, dat in ons werk krijgen we dat mee, hè. Vanwege coronavirus, zussen, en zo. Bij jou viel er al een dienst uit, bij mij moest ik misschien gaan invallen. Ja, omdat morgen, alle, mensen vrij, ziek waren. Ja. Vrij vanwege corona. <laughs> Ja. nou ja, allerlei, mensen in Brabant die hebben zich ziek gemeld, ook al hebben ze geen corona, maar die, die moeten dan hoesten en zo. En ehm, ja, het advies is dan als je moet hoesten of verkouden bent, blijf dan thuis. Nou, dan geven ze dan massaal gehoor en dan denken ze, nou, ik kan me ziek melden, krijg ik ook gewoon uitbetaald, maakt mij dat uit. Telt broekhoesten dan ook mee? <laughs> ja, ik ben, diarree e valt er volgens mij niet onder. Hè. <laughs> Eh, eh, ik heb het net allemaal nog nagekeken en ik heb zo half-half die symptomen, maar ik denk dat ik, dat ik zaterdag toch ga werken. Ja, eh, ik, ik, had van de werkstuk ook op mijn werk, Er eh, eh, kwamen al die regels van wanneer je wel of geen recht had op vergoeding. bijvoorbeeld als je kind ziek is. Hmm. En je moet thuis blijven om voor je zieke kind te zorgen. Maar die, en die kind heeft corona. Dan is dat weer van je vakantiedagen. Maar als het kind dus een Nora-virus heeft. Hmm. dan krijg je wel weer een, kom je wel weer een aanspraking voor uh, <laughs> oh mijn god, jongen. verlofvergoeding. Dus ja, ik zei al, nou, jouw kind heeft Nora. <laughs> of een andere griep, weet je wel. Ja, precies. lekker. ja. Of je hebt zelf gewoon, eh, weet ik veel, je kind heeft corona en jij hebt een norovirus. Of je bent gewoon overspannen of zo. Nou ja, je moet gewoon zorgen dat dat kind heel hard in je gezicht hoest en dat inademen. Dan ja, krijg je het ook. Dan laat je je ook testen. Ja, Ik zou het doen hoor. ja. <laughs> Oké, okay, um, we nog meer coronaberichtjes. Een heel blokje, jongens. Het blokje. Um, ehm, Even kijken hoor. Eh, Brussel maakt, eh, oh ja, de spookvluchten. Ja, dat moet allemaal niet kunnen, hè? Oh, dan komt het toch even voorbij, ja. ja. Eh, leg, leg, eerst even wat uit wat een spookvlucht is, voor de luisteraar. Ja, maar die spookvlucht, dat is gewoon, die, die vliegmaatschappijen, die hebben bepaalde vliegrechten, hè? Mhm. En eh, om die vliegrechten te behouden, moeten ze een bepaald aantal vluchten maken per tijdseenheid. En dat kwamen ze nu natuurlijk niet aan, want die, al die mensen die wilden niet meer met het vliegtuig. Want die hadden corona, nou dan houdt het op. Misschien hebben ze wel annuleringsverzekering, maken ze daar gebruik van. Maar wat deed die vliegmaatschappij? Nou ja, dan gingen ze maar gewoon met een half leeg toestel vliegen. <laughs> Ja, niks. Dan hebben we in ieder geval onze vliegrechten nog. maar dat, hoeft nu, dat hoeft nu dus niet meer. Daar is een besluit over genomen dat, eh, door de overheid dat dat niet meer hoeft. Oké, ja. ja. Dan kan het in één keer wel, hè? Ja, natuurlijk. Er kan er nu in één keer kan er van alles. Ja. Eh, wat voorheen totaal niet kon, omdat het onverstandig zou zijn, een lange termijn planning, bladibla. En dan wordt het volk bang en dan kan er ineens van alles. De kans is dan groot dat eventuele afspraken die ze dus al klaar hadden, maar die ze niet konden doorvoeren, die liggen dan te wachten op de plank. Ja. Totdat er zoiets als dit voorbij komt en dan hop, druk weer er even doorheen. Maar goed, dat is weer aluminiumfolie. Eh, eh, ja, wat ook raar is, wat zei ik vorige week eigenlijk al, dat... Ehm, eh, normaal duurt het iets van 10 tot 12 jaar voordat een medicijn goedgekeurd is. En nu kan het in één keer in anderhalf jaar, omdat ja, corona is, weet je wel. Ja, precies. Nee, maar dat soort, dat soort gedachten als dat er een van eh, de, de eh, ideeën achter zou zitten om dit, eh, om überhaupt er doorheen te drukken. dat is altijd heel lastig te bewijzen. Maar je kan in ieder geval zeggen dat het er wel verdomd goed uitkomt. Ja, ja, maar dat is dus ook precies wat jij zegt, Rick. Het bewijs is er niet. Maar als je logisch nadenkt en ziet wat er nu gebeurt, ja, dan kun je het wel verklaren op die manier. Ja, ja, ja. Mhm. Maar wat ik wel weer eh, apart vind, van, ze kunnen dus in anderhalf jaar wel in één keer een coronavirus eh, medicijn goedkeuren. Wat mhm. normaal in twaalf jaar zou moeten gaan. Maar dan kunnen ze vervolgens zeggen van als iemand een kankermedicijn heeft ontwikkeld, dan kan die zeggen van ja, maar er gaan meer mensen dood aan kanker dan aan corona. Dus dan moet je nu het proces nog sneller doen om het goed te keuren. Ja, dat is, eh, als je dat volgens de normale juridische regels zou doen, dan moet je kijken naar de jurisprudentie. Oftewel naar het geheel van uitspraken dat er over een bepaalde situatie is gedaan. En ja, dan geef ik ze nog wel een kans, want als ze daar rechtszaak over gaan voeren. Maar dat is even de vraag of dat gaat gebeuren. En als je een groot farmaceutisch bedrijf hebt, dan heb je daar misschien wel belang bij. Hè? Ja, ja, ja. Dan kunnen ze corona als soort maatstaf eh, gebruiken. Ja. ja. Dus dan kan er toch nog iets goeds uit voortkomen. Ja, dan ben ik benieuwd naar de verdediging van, eh, van het Openbaar ja, ja, dat wordt ik goed in de gaten houden. Ja, dat wordt leuk. Uh, <laughs> even kijken hoor. Uh, eh, OM. Om hamsteren tegen te gaan, geen ver, verkoopt IB geen coronamaskertjes en andere waren. Nee, Google inmiddels ook niet meer. Hè? Dat, Er is natuurlijk een run ontstaan op al dat soort dingen. Maar Ali, hoe heet die nou? AliExpress? Ja, je kunt het op andere plekken nog wel krijgen hoor. Dus je moet ah. even goed zoeken en dan lukt het wel. Maar hierbij eh, er zitten natuurlijk heel veel mensen op. Dus die, ja, die, hun argument was dat ze wilden voorkomen dat, eh, dat de prijzen ongelooflijk omhoog zouden schieten. Ja, vraag het wel bij zo hypocriet. Ik weet nog wel op, eh, op Amazon of op eBay, ik weet niet welke het was, waar, waar die gebruikers zelf dingen konden zetten. Dus had iemand op de dag dat de Xbox uit was gekomen, had die op eBay geschreven This is an empty box. En had hij die Xbox doos gefotografeerd en voor het prijs van een Xbox te koop gezet. En had hij die eh, lege doos verkocht. En dat was een legitieme transactie volgens uh, Want ja, er stond duidelijk op dat de doos leeg was. Ja. dat is gewoon, eh, krijg je, zou je nu niet ook gewoon fake corona-producten krijgen? Dat mensen denken, ik heb nu eventjes uh, goed beschermd product aangeschaft en dan blijkt gewoon een papieren doekje met twee elastiekjes te zijn. Ja, ja wie weet. Zou best kunnen. ja, die, dat laatste ook alles, uh, eh, nou, laatst een paar jaar terug een eh, vriend van mij, die had zo'n soort van neusapparaatje, die sliep slecht. En ik zou dan de toevoer van lucht naar je neus eh, stimuleren. dus zat een, zou een motortje in zitten. Hij haalt dat ding open, hij haalt dat ding open, gewoon plastic alleen maar. Gewoon een plastic prul voor 50 cent, weet je. Ja, typisch dat soort dingen. Ja, ja, nou ja, goed. Dit is ook weer, weet je wel, die mensen die worden daarvan geïnformeerd. Binnenkort gaat er een heleboel over corona gebeuren. Daar kun je een slaatje uit meeslaan als je een, eh, een brief eh, publiceert op de juiste dag. Nou, oké, okay, eh, zegt Jeff Bezos, dan zal ik die brief maar eens even gaan voorbereiden. En op de dag dat hij dan die brief uitdoet, dan komt hij op reason.com. En dan heeft hij weer wat de media te pakken. Dus maar hij had het geld op zich niet nodig. Hè? Dat we de vorige keer, of misschien naar aanleiding van dat hij zo'n groenfonds had gestart, dat hij nu weer geld tekort komt. <laughs> nee, maar hij heeft wel een goed karakter nodig. Ja, ja, ja. En op die manier win je dan sympathie. Oh, kijk eens hoe goed van eBay dat ze het speculeren op gezondheidsproducten tegengaan. Ja, uh, er wordt toch wel op. Ja, nou goed, ik zal daar niet te veel op. Uh, ja, eBay is ook niet van bezig, hè? Toch wel? Oh nee, ja, Amazon is van Bezos. Ja, maar is eBay weer van Amazon? Nee, maar er staat oh, eBay in de URL, dus ik las gewoon... Oh, ik zat eerst te lezen, las ik Bezos en toen zag ik ergens eBay en toen haalde ik het even door elkaar. <laughs> Maar eh, even over imago gesproken. Uh, we hebben een prachtig, prachtig bericht erover. Ik weet niet of je vast de Godwin wil starten. Oh ja, ja, ja, ja. Oh, goed dat je het zegt. Ik heb een nieuwe, nieuwe Godwin jingle. We hebben weer, weer een update gedaan. Overstand. Maar eh, ja, zullen we eerst maar de, de Godwin jingle doen? Ja, gewoon hem erin. Komt even eh, een drumroll. Er komt de officiële nieuwe Godwin jingle. Da, da, da, ta da. Dan nou, hoop ik de goede knop indruk. Nou, met een eh, coronagroet, hè, want je raakt elkaar van niet aan. <laughs> Mussolini en Hitler tegelijkertijd. Uh Nee, maar eh, het, het, het, prachtige bericht bereikte ons dat je tegenwoordig van Puma uh, de sneaker type Storm kunt kopen. Oké. Okay. Uh, eh, <laughs> en er werd al over gezegd Love the New Hitler Puma's. En ik zat naar die, naar die schoenen te kijken. hoe zie je daar nou Hitler in? Op een gegeven moment <laughs> zie ik zo'n foto van dat het van bovenaf gefotografeerd is. En dan zie je echt dat kapsel van, eh, <laughs> van Hitler erin. Met dat snorretje als een lipje boven, de, boven die tong van de veters. <laughs> Geniaal. ik weet niet, ze zijn nu nog wel ergens te krijgen. Je moet een beetje zoeken. En vervolgens staat er dan de discussie. Nee, maar dat lijkt niet op Hitler. Dat lijkt meer op Edgar Allan Poe, weet je. Ja, ja, Charlie Chaplin of zo. Ja, fantastisch, ja. ja. Nou, ze hebben er dus toch op gehandeld en die schoen nu uit de relatie genomen. Nou, nee, bepaalde grote aanbieders die hebben dat uit de relatie genomen. Maar Russen die zeggen dan weer dat die, eh, dat die op Nikolai Gogol lijkt. Geen van de schrijvers, dat dacht ik. Oh, ja. Eh, dus eh, ja, dat was gewoon een beetje stijl. In die tijd had je zo'n snorretje en zo'n schwoeng in je kapsel, weet je, zo'n zo'n zijscheiding. Nou, daar lijkt het een beetje op. Ja. Maar even goed zoeken, dan kan je de Puma Storm Adrenaline nog steeds wel ergens vinden waarschijnlijk. Ja, anders hebben ze nog de, de, de, de, de Blitz. Die lijkt dan weer op uh, Himmler of zo. <laughs> Misschien moeten we ook schoenen gaan ontwerpen. ik denk Wat voor schoen zou jij dan ontwerpen, Rick? Daar ben ik even benieuwd naar. Ja, dat is wel een goede vraag. De flat, eh. die op eh, Stalin lijkt of zo. <laughs> Ja, dat, eh, de, misschien de Mao of zo, met een blauw jasje aan, zoiets. Ja, grote pukkel. <laughs> ja, nee, we kunnen nog wel doorgaan. ja. <laughs> nou goed, dan gaan we even naar eh, de LP toe in de VS. Eh, want ja, die hebben ook een Super Tuesday gehad, hè? Ja, Jacob Hornberger die heeft eventjes een grote, grote winst behaald. Mm waren er nog andere verrassingen? Nou, eh, dit is. mag eh, eh, wacht even Dit is, dit als het goed is, de grootste overwinning. of zeg maar de belangrijkste overwinning die de Verenigde Staten kan halen van, van California. Mhm. Die heeft natuurlijk de meeste kiesmannen. Ja. dus het lijkt erop dat die best wel goed gaat. Ja. McAfee deed het wel heel goed in, wat was dat, North Carolina? Carolina, ja. ja terwijl hij daar niet eens lijfelijk aanwezig was. Eh, nee, dat klopt. Maar ja, hè, eh, dat hoeft ook niet per se. daar zal hij ons vast wel iets over willen vertellen, zo denk ik, Ja, ja dat ik ook Zal vragen? Ja. ja. Nee, maar eh, ja, wij volgen natuurlijk steeds die libertarian primaries. En dat, dat blijft steeds interessant. Hoe doen de andere kandidaten het? nou, die blijven een beetje achter zijn af en toe in sommige staten natuurlijk, waar ze bijvoorbeeld waar ze veel aanhang hebben, waar ze bijvoorbeeld vandaan komen of zo, dat doen die het dan weer even beter. Maar gemiddeld gesproken heb ik toch wat idee dat Hornburger eigenlijk best wel het, eh, het, het, beste loopt. Misschien een beetje samen met Adam Kokesh. Oh, oké. En Furman? Nee, ja, hij spreekt de jeugd wel aan. Hè? Dat zegt hij zelf ook steeds. En, eh, natuurlijk meeste, meeste, eh, het grootste gedeelte van de tijd is hij theater aan het spelen. Maar laatst bij een, uh, bij een libertarische bijeenkomst, dat was, was volgens mij was het die in Californië toen zei hij ook van, hé hey jongens, ik speelde misschien wel theater, maar dat spreekt de jeugd aan. Dus dat is ook belangrijk om, eh, om die vast mee te krijgen als eh, nieuwe stemmers. Toen kwam er wel een zinvol argument, maar hij haalt voorlopig nog niet echt eh, stemmen onder de LP daar. Nou ja, goed, tot zover alle berichten. Dan gaan we even naar onze gast toe, die staat te popelen. We hebben maar een half uurtje van hem gekregen, dus daar gaan we dus ook ja, gebruik van maken. Dus hier is de McAfee Jingle. That's Um, a trio, by the yeah. way. I've got, um, I'm, I'm, looking at the screen. I have a yeah. gentleman at the right that looks like he could possibly be a, a great <laughs> teacher. I've got the guy that's playing with the machine, but it certainly is a tech nerd. And another guy looks mm-hmm. like it's possibly a clown. Uh, I, mm-hmm. I, think we're having fun today. Yeah, yeah, yeah we, that's, that's True. That's all, we're, still trying to, all we're trying to do is having some fun. Okay, before we start with questions, let's uh, tell everybody who we are. Okay, Rick, uh, raise your hands. I'm Rick. Rick, yeah, Hi. it's Rick. You're from the Liber- Dutch Libertarian Party, and uh, the clown is the Yoshi, is the Liberland Hello. guy. He lives yeah, very close to, uh, I'm to Liberland. Near Liberland, I'm persona non grata of Liberland since uh, a month. All right. <laughs> because you want to do elections, yeah. Yeah, I want to and, do elections and he's look, looking for a vice president, by the way. And you're uh, you are on crypto for eight years now without a bank account. Yeah, I'm living without a bank account since six years. I'm into Bitcoin since eight. Okay. Yeah. Welcome, welcome aboard, as welcome aboard. Uh, uh, we don't have bank accounts or credit cards or telephones. Um, I do still have a telephone. Yeah, you know, the, you're, you're out there then, dude. You've got more balls than me. <laughs> And I'm uh, Johan, and uh, uh, Johan, I used to be from the Libertarian Party, uh, but I don't believe in democracy anymore. And I believe uh, since I'm in crypto, I think that's the best way to get rid of the state. So yeah, that's me. Yeah. and I'm I'm I'm John. I'm John's double, Jeffrey, and. -huh. Um, i was told just to sit here and talk to you people today. I, I don't know much about uh, John's business, uh, mm-hmm. but I do stand in for him from time to time. I'll do the best I can today, So uh, let's pretend that I am John. Uh, that's what most people do. Yeah. Yeah, so. yeah, yeah, yeah. <coughs> well, let's get started. Um, well, the first uh, question, Rick. Yeah, what is your current situation? Since, well, we saw all these news flashes about you fleeing to different places and people chasing you and that kind of thing. How are you right now? Well, the after Janice and I got out of uh, jail in the Dominican Republic, that was in middle of July. We just gone underground. You know, for, for, for seven months, we were having fun. I, you know, we were just running from the government. Uh, we holed up in the Bahamas where they have no extradition <laughs> uh, for, for tax evasion just 90 miles from America and we're lying in the sun and thumbing our noses. Uh, they came after us there. We went to Cuba. We were there for a month and a half, and the Cuban government called uh, and I in and said uh, the American government had unofficially, since there's no official channel, uh, requested my return to America. Uh, they were disinclined to do that. However, they did say that my continued existence on Cuban soil would be uh, a, an uncomfortable position for Cuba, and they gave us 72 hours to leave. Uh, we left, went uh, four and a half days at sea, pulled into the Dominican Republic. We were arrested before we even got off the boat. And they said, uh, we have to send you back to America. I go, for fucking what? Number one, we didn't come back. Uh, anyway, so we were, we were in jail for four days while my lawyers were fighting it out in the courts and we won won. What we won was the right to, to tell my story before the courts. Well, fuck me. If I told the truth, then the, and the, the, the authorities had idiotically videoed everything, including my demand. Number one, you're on my boat illegally. I haven't entered your country yet. Uh, because you're neither Coast Guard nor any sort of Marine or for maritime <laughs> part of the Dominican Republic. Uh, it was inter- internal security that arrested us. I said, uh, and I demand to speak to customs so that I can declare my guns, my money, and everything else that I've got. And they says, no, you can't. Anyway, four days later, uh, after we win uh, the right to go to trial, they immediately <laughs> say, where do you want to go? And we were taken from, Jesus God, a, a jail with no glass in the windows, just rusty iron bars 120 degree heat and mosquitoes so thick you could reach out your hand and mm. eat them. So <laughs> from that to the um, uh, to the VIP lounge where they host uh, uh <laughs> international heads of state at the Santo Domingo Airport, where we were served by white gloved uh, uh people uh, and had caviar and, and, champagne. It was a very freaky day. Mm-hmm. Thank God I was not on LSD that day. <laughs> First, otherwise, and monetary apartheid yeah, that would have been whoa, just too much, too much. So, but anyway, so on the way to England, we said, you know, we can't be thumbing our nose anymore. <laughs> We've got to just go underground uh, and into hiding. And we've been for almost eight months now. And I want to tell you something. It's a fucking blast. All right. It's just mm a blast. We don't have to look over our shoulders. We're, you know, I don't know. It's nice. mm Yeah. Uh, you have to make the best out of it. I mean, yes, absolutely, yes. You can lock yourself into a small garage and and uh, and be afraid yes. of the world, but mm-hmm. that's also kind of what they want, right? Yeah. Indeed. Yeah, we had uh, another question. Uh, do you still plan to um, use the masked uh, uh, lookalikes to represent you in the presidential debates? No, probably not. I mean, that was an ambitious proposition um, we had technical difficulties. We tried three times uh, hmm. with clones of mine in Times Square with the Larry and Joe show, and we never could get it working quite right, and it just hmm. turned into a light. So no, with the microphones is set up, I mean, to be able to hear my voice and me to hear what people are saying, hmm. um, that just was too much for, for anything other than a super <laughs> quiet location, which is not going to work for public speaking, is it? Mm. So yeah, but then uh, how how will you survive your inauguration? You, do, do you have some kind of doubles or what? Because probably you're not will not be sure safe. There won't be an inauguration. I'm John McAfee. Please God, I have no chance. <laughs> president. I think I put the, the question on the wrong place. It was if you are elected president, how would you survive your inauguration? Because you know the state doesn't want anybody else outside the, the, the, the, Democrats and the Republicans, you know. I would make a temporary White House on the French Riviera um, and uh, have it done there and all business done <laughs> while being served, um, uh, I don't know, uh, uh tropical drinks um, and listening to um, some nice music uh, while so, scant, all squint, scantily clad uh, waitresses drifted by with all sorts of. what <laughs> that's what's happening. I mean, mm-hmm. if we had that now, we wouldn't have wars in this world. Who the yeah. fuck wants to go to war when you're just having the time of your life? Well, nobody. Yeah. So, so, let me uh, let me ask ask the question a little bit different. Uh, yes. Uh, you are not afraid to be suicided. Of course, I'm afraid to be suicided. That's why I'm in hiding. <laughs> yeah, yeah, yeah, yeah. All right, all right. You know, Janice and I have remember close and over the past eight years. Uh, you know, if we had more time, uh, we could go into it. But of course, I'm afraid. I mean, we live in a corrupt world, people, where power has become has become so great that a human life is of zero significance to these people. Hmm. And I'm human life. But still, we yeah. understood that you are running for president, right? Since you're not any, not not the running mate anymore, Furman Supreme, right? Well, Furman wouldn't have me, and I do. I understand that. You know, he's he's out with that time traveling fellow, and I understand that. I mean, <laughs> I'm, I'm, I'm, I, I, I thought you had a weakness for strange headgear, so that's why I dressed. I'm looking for a running mate for the vice president of Liberland. You know, basically, um, I, you can only have one vice president or for a running mate, and I think he has a good one. So I'm just going to run for vice president and president. Uh, that's probably legal. I lost, um, so that makes it easy. I'm going to be my own running mate. Um, mm-hmm. Yes, all right. Yeah. Um, yeah, we had also a question about the, uh, your campaign. Uh, can you tell us in short uh, about what, what would you do if you, um, uh, what's your platform? I don't have uh, because I, I don't. First of all, I don't think it matters who the president is. I see we've got it all wrong. We think the presidents have power. Um, uh, the people who have power, the people who control information, well, that's the CIA or military of uh, uh, covert agencies. Um, but presidents have no power. They've had no power since 1960, not in America. Um, and the, the, the, the CIA truly runs both Congress and the president. How? Uh, by providing information. I mean, for example, uh, it, it, wasn't uh, Bush that wanted uh, to bomb Iraq. He could have cared less. It was the CIA. And the mm-hmm. CIA, for whatever reason, you know, who knows what goes on in the dark hearts of those uh, clever folks, um, wanted Iraq destroyed. You know, yeah. so mm-hmm. a meeting and said, Fred, you and you and Tim, you know the president. Uh, we want it started immediately, like tomorrow. So go make the president start the bombing. And you guys go take care of Congress, and we'll also brief the military. Uh, and so uh, the two guys talked to said, oh, "Do we have free reign? Yeah, tell them, go ahead. I tell them they got nuclear bombs. Who gives a shit? Let's make it happen." So that's what happened. Mr. President, uh, please uh, sit down. Uh, we have tidings of of grave importance. Uh, we have discovered that Iraq has nuclear bombs and uh, short range missiles capable of reaching our closest ally, which is England. And, Mr. President, we we believe that as early as tomorrow, a nuclear on England's imminent. Now, Mr. President, uh, we are not here to advise you. Oh, no, no, no, absolutely not. Uh, we would never dream of such uh, arrogance. No, we're just here to inform you. <laughs> no, you're there to make it what it want. That's the truth of it. And if it's not through and by the way, we all knew Iraq had no nuclear weapons. Everybody knew it. The American public, certainly <laughs> the, the Middle East, Europe. The young people who didn't know were the President of the United States and our Congress. That sounds people. So it doesn't matter. We're in a system like a an automobile with a frozen steering wheel. It does not matter who's driving. Good you know, put Trump in, put Clinton in. It's not going to make any difference. Put a derelict from the street, some drunk, won't make any difference. The car's mm-hmm. going where it's going. So yeah. I have a platform. My my only objective is to wake people up to this truth. So let's start mm-hmm. looking by the curtain, folks. <laughs> I mean, when we all see the truth, then we shrug it off. This is what actually happens. We, the people, have the power. So do you still believe in democracy then? oh my God. <laughs> if you say the people have the power, that's literally what it means, right? Democracy. Well, does it? What it means, truth, no, it means anarchy, all right? Because people, when they become the power, they become the mob. And if you see any order to it, uh, please tell me. There was the French Revolution, the Russian Revolution, the sacking of Rome. Throughout history, the same thing always happens. People eventually get pissed off and fed up. <laughs> And then they shrug it off. Uh, mm-hmm. I bet Listen, they don't do it through democracy. <laughs> no, they do not. Now, as to what comes after that striking off, generally it's worse, uh, but settles down in, I don't know, a few decades usually. Um, but democracy, if you're talking about one person, one vote, um, well, let's fucking try it. I mean, it's never been tried, has it? We've never had this um, before we start dissing it, let's see some stats. <laughs> You know, I like real world experience rather than sitting down in a living room and jerking off while we all bounce off each other's ideas. Well, fuck that. No, let's try it. We've got the blockchain now. We have the ability. Uh, we have also a lot of crypto questions, but first this one came from uh, somebody, Peter up here. He wants to know what will you do against the coronavirus because you're an anti anti virus pioneer. First of all, there's no real threat. I mean, yeah. I'm shocked that people don't see the obvious truth of what's happening. number one, uh, uh-huh. 4,600 deaths in five months. Five months five worldwide. In that same five months, 310,000 flu deaths. Same period. This is neither a rapidly growing exponential blossoming, nor is it a virus that's particularly deadly. Outside of Wuhan, where they keep the sick outside in stadiums without blankets, without supplies, or of course the death rate's 2%. I mean, take a very small, well person and put them there. They're going to have a risk of death. Outside, it's 0.16. What is it for the flu worldwide? 0.17. Good God, you're being manipulated, people. <laughs> now, yeah. it just straight. Let me ask you this. China which sealed off its most important research and development city, Wuhan, where every military, civilian, high-tech research plant exists. They sealed the thing off completely. Nobody goes in. Nobody comes out. Uh, why? The Chinese say, well, it's to stop the spread of the virus. It's a fucking airborne virus, people. When you sneeze, those droplets turn into a mist, which can be blown a hundred fucking miles. Did you see a dome? come down from heaven, a 50 mile wide dome that encompasses the city. Now, had that happened, I go, okay, I can believe it. But no, I didn't see a dome. I just saw a bunch of police officers turning people away. Now, <laughs> please God, use your heads. Use your fucking heads. Stop listening to the mainstream media. It is rotting your brain, young kids. So it's, it's, it's being used to build a narrative. Is that what you're saying? yes, what that narrative is, I'm not <laughs> entirely sure. <laughs> Just, but I promise you, when it's built, you ain't gonna like it. And the narrative that's being built currently and tried out, which I ain't buying, is that every country needs draconian laws. Yeah. Or what they say, you stay inside, you fucking stay inside. Yeah, well, in the Netherlands right now, there's like. I think you may not assemble. You fucking may not mm-hmm. assemble. Mm-hmm. See it happening in Italy, in China, in some cities in America. Please wake up, children. Wake the fuck up. Are you this stupid that you're going to fall for that trick? That fucking mm-hmm. trick is older than the woods. The trick is called fear. Mm-hmm. Pump some fear into the sheep, and they will do any fucking thing in the world if you say, don't worry, I can save you. <laughs> yeah. All you have to do is obey my every fucking whim to the goddamn letter. Uh, if you agree to do that, I swear, I will keep you safe and your children and loved ones. <laughs> as it always was. No, that's what you're falling for, you idiots. But yeah. yep, this is the fucking flu with a different strain. Mm, and yeah. story. If I could reach through this monitor, not you kids, but to the people grab you by the throat and, and shake you, I would. Mm. But I, yeah. I want to drink instead. Mm. <laughs> yeah. <laughs> the next question is, uh, how is your, uh, and that's not true what you're saying about the coronavirus, but um, this is about a question about the Libertarian Party. How is your uh, relationship with the, Liber- the Libertarian Party at this moment? It's a terrible relationship. The party leadership pretends I do not exist. Um, and yet, on Super Tuesday, the North Carolina, which is the most important, I virtually tied for first place mm. with that Hoyer, whoever he is. I've never even met him, and I don't care. Neither one of us are going to be president. But mm. they, they, they are hoping I will just go away. And my organization is so loose and unstructured. How we did that in North Carolina, I don't fucking know. And yet we did. Uh, and we're doing it more and more. And I'm using, I'm using the laws of the party to my best interest. I mean, I'm sorry, I'm a self-interested motherfucker. Okay, egotistical, mm-hmm. whatever. uh, I discovered while while asking Vernon and every other, by the way, presidential candidate if they would accept me as vice president. None of them would. I can't blame them, quite frankly. I mean, I, I wouldn't accept me. I'd be hard to handle. <laughs> but in any case, I did discover uh, that I can run for both president and vice president. Now, given that, now in the Libertarian Party, you don't really get to choose your vice president's candidate. It's sort of a, it's an honorarium sort of thing. I mean, because they're two separate votes. You vote for president, a different vote for vice fucking president. However, the party has generally whatever the president wants. That's who you vote for vice president. Vote for president first, then vice president. Well, I'm choosing myself as my running mate, which is the informal thing that everybody does. Um, and so, you know, I, am my own running mate. And if I don't get the president, I'm still going to be on the fucking ticket for the vice presidency. Uh, now, is that fair? I don't fucking know. I'm abiding by the rules. I mean, if you don't like it, change the goddamn rules. Mm-hmm. Yeah. We have time for, for, one more question, gentlemen. Oh, okay. Yeah, we got uh, we have uh, a lot of crypto <laughs> questions, but uh, okay, yeah. Uh, here It comes, uh, yeah, the, the, most important one. How important is the blockchain and uh, yeah, cryptocurrency for humanity? Oh, there's the question. All right, that that that's a long reply, and, and you deserve an answer, and I, I, will give it to you as thoroughly as I can. And let's start with uh, <sighs> world-changing technologies of the past, I don't know, 100 years or even 200. Every one of major importance came from the bowels of some government's uh, uh, secret research program or from a major corporation like IBM or Samsung, uh, what have you, um, and immediately was closed off to the people. What does that mean? Well, if you invent it and you're, you're a company, you're not going to want everybody using it like your competitors. No, this is your shit. You're going to control how it is used. And if you're a government, how has that been used so far? Hmm. Usually to spy on and repress the people. That's what all of our surveillance technology that came from within the balance of government programs is used to surveil us, sure, the Russians and the, but mostly who? Us, the American people. <laughs> so, um, but the blockchain, the blockchain for the first time in a hundred years. And if you think the blockchain is not world changing, then move out of your mother's basement and see the world. It is world changing. Um, so the first the world changing technology came from the people this didn't come from the CIA, some people. No, no, we know exactly who they were. About a dozen uh, geeky, uh, separate uh, developers uh, sharing their work and then making an open source with Bitcoin, the blockchain, uh, and the world's first cryptocurrency. And from that, it has morphed into an incredible discipline of privacy and opportunity and power for who? The people. <laughs> for the first time in well over a hundred years, people now we can't throw this opportunity away. <laughs> We we, we can't just go, uh, oh well, fuck it. Uh, I can make money off of it, so screw it. I'm just going to buy and sell. No, use it. Use the privacy coins like Monero. Use distributed exchanges like McAfee Dex if you can, we support Bitcoin now, <laughs> as well as Ethereum uh, and Tron and Binance and others. Um, truly distributed. We take no KYC. We don't ask who you are. We don't have to give us a, a, a you know, a, a document. Nothing. You just go through. You're an anonymous person to us. And can I ask one follow-up question? Because uh, in in the last week, we have seen a lot of countries bring out new regulation, and and isn't that exactly what is going to break all of this spirit that you are talking about here, uh, about uh, circumventing all the controls and uh, of course, your exchange still accepts people without having to identify themselves, but it's getting less and less. And every truly decentralized exchange has to do that, or else it's not centralized, or else it's centralized. No, we take mm-hmm. nothing. Listen, and you're worrying about what will happen. Yes, governments are going to ban uh, privacy coins and make them illegal. And they're going to make distributed exchanges of, of and decentralized exchanges illegal because you can't shut them down. But who cares? I mean, I don't I, listen. I don't know if anybody out there listening has ever smoked marijuana, uh, and if you have smoked it for any length of time, I promise you, you probably smoked it in a place where it was not legal. Did it stop you? Didn't stop most people? No, maybe if you're in Bavaria, 80, I mean, with a 30 year penalty for smoking a joint, maybe I understand that, but no, no, come on. It didn't stop anybody, and this is not going to stop anybody. Trust me. Why we all see the power and beauty of it. And if you're worried and afraid, oh my God, it's illegal, well, then you don't see it as I do, which is way better than we so thank you very much. i you got Yeah. Okay, thanks very much. Yeah. Right. You can follow uh, McAfee on uh, official McAfee uh, on Twitter uh, if you want to know more about him. And, uh, I, don't advise, I don't advise that at all. I don't advise following me, especially <laughs> It's a, good, it's a good Twitter channel to follow. <laughs> yeah. Uh, thanks very much, and good luck with your campaign. And yeah. Thank you. Bye bye. Ja, zover uh, ja, ons interview met uh, John McAfee. Ik hoop dat u ervan genoten heeft. Eh, ja, dan rest ons alleen nog maar de afkondiging. En ja, ik wil iedereen hartelijk danken voor het luisteren. En uiteraard de deelnemers hartelijk danken voor het deelnemen. Uiteraard zijn we de volgende week weer. En ja, dan ja, wens ik iedereen nog een vrolijke en vooral heel erg vrije week toe. En dan nu de jingle om, waarmee ik afsluit. Ja. Nou goed, eh, dames en heren, jongens en meisjes. We kunnen nog even doorlullen, <laughs> dat mijn ja, glas leeg is. Ik ga eerst eventjes naar het toilet, ik zet even alles uit. Mm. Nou, in dat geval, zal ik maar uitzetten? Ja hoor, in mijn oh, accu is ook bijna leeg. Leuk, dus, eh, leuk, we zijn nog live. Ja mensen, ik ga even weg. Ik, ik zet hem uit. <laughs> Hartstikke idee. <laughs> Oké, ik zet de opname ook stop, ja? Ja, goed idee.